Hij vindt dat er genoeg is gevochten. In de Financial Times zegt McChrystal dat de 30.000 extra Amerikaanse troepen de Taliban hopelijk zo zullen verzwakken dat ze zich gedwongen zullen voelen tot het sluiten van een vredesakkoord. In de toekomst zouden de Taliban dan een rol kunnen spelen in het bestuur van Afghanistan. McChrystal doet zijn uitspraken aan de vooravond van de grote Afghanistan-conferentie later deze week in Londen. Het lijkt erop dat niemand de vliegramp voor de kust van Libanon heeft overleefd. Reddingswerkers hebben inmiddels negen lichamen geborgen. Het Libanese leger zoekt met schepen naar de overige 81 slachtoffers van het ongeluk. Vannacht stortte een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines neer in de Middellandse Zee. De Boeing 737 was net opgestegen in Beirut voor een vlucht naar Addis Ababa in Ethiopië. De Libanese autoriteiten gaan er vooralsnog vanuit dat de crash is veroorzaakt door slecht weer. Aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet. In Haiti is dringend behoefte aan opvangkampen voor slachtoffers van de aardbeving. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. Veel Haitianen zijn de hoofdstad Port-au-Prince ontvlucht, maar ze kunnen bijna nergens onderdak vinden. Er wordt door hulpverleners druk gezocht naar plaatsen waar kampen kunnen worden opgezet. Voordat het zover is, moet het terrein worden vlak gemaakt en moeten er voorzieningen komen, zoals stromend water en toiletten. De politie in Noordoost-Nederland kampt nog steeds met computerproblemen. Het netwerk is sinds woensdag overbelast en daardoor erg traag. Onder meer korpsen in Groningen, Drenthe en Gelderland hebben er last van. Aangiftes worden minder snel verwerkt en een paar duizend agenten kunnen niet inloggen. De oorzaak is nog onbekend.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 That's why I put it down for the West Side. Didn't seem that long ago, oh, no. Stealing 40s out the liquor store. Oh, no. Mama started tripping, so it's time to go. Out to the park with the locusts.